Straks meer. 4 FM. Om snel in te grijpen in Syrië. De oppositiecoalitie vraagt om hulp voor de inwoners van het dorp Baida. De coalitie beschuldigt het regime van president Assad van oorlogsmisdaden en genocide. In Baida zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zeker 50 tegenstanders van Assad op gruwelijke wijze gedood. Eerder vandaag zei de Amerikaanse minister van Defensie, Hegel, dat de VS bewapening van de opstandelingen als een serieuze optie ziet. Het is moeilijk om berichten uit Syrië te controleren, omdat er nauwelijks pers in het land wordt toegelaten. De eerste zwarte Italiaanse minister heeft gereageerd op racistische beledigingen aan haar adres. Sinds haar beëdiging afgelopen zondag is Cecile Kienge op internet het doelwit van racistische scheldpartijen. Ik ben zwart, zegt ze, en ik ben er trots op. Ook een Italiaanse Europarlementariër deed racistische uitlatingen. Hij verweet de minister van Integratie dat ze Italië stammentradities wil opleggen. Cecile Kyenge kwam op haar achttiende vanuit de Democratische Republiek Congo naar Italië... en ze werkte er jaren als arts. Staatssecretaris Van Rijn is niet van plan om een landelijk verbod in te voeren op het happy hour. Dat zegt hij op vragen van het CDA dat daarom had gevraagd. Van Rijn zegt dat het aan gemeente is om een verbod in te stellen op het stunten met de prijzen van alcoholische dranken. Hij vindt daarnaast dat de horeca zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Een PvdA en D66 willen opheldering van staatssecretaris Steven over de behandeling van homoseksuele vluchtelingen in asielzoekerscentra. Volgens het COC zijn homoseksuele asielzoekers niet veilig in de centra voor vooroordelen, discriminatie en geweld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou deze asielzoekers onvoldoende beschermen.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 En dan hebben we wat feitjes van Mario Choa. Hij is geboren in Colombia. Hij is in 1999 zijn DJ-carrière begonnen toen hij 18 jaar oud was. In 2003 was zijn eerste grote hit Habla con la Luna op het label Doctor Een enorm succes. Het is een hit geworden in Spanje, Frankrijk, Mexico en Zuid-Amerika. En ik weet zeker, ik heb hier het nodige malen op mijn vinyl gedraaid. Het is op meer dan 70 compilaties eh, gebruikt. In hetzelfde jaar kreeg hij steeds meer bekendheid. Toen hij werd getekend op het label Pool Music. Een onderdeel van eh, Antoine Clamaran. Wel bekend, een Franse DJ en producer. En hij helpt hem, eh, Mario flink de groeien eh, met zijn carrière. Ja, en eh, zo heeft hij onder meer eh, de, tracks, de nodige tracks uitgebracht. En is daarna doorgestroomd naar labels als Ultra, Universal, 100% Pure, Tool Room Records, Great Stuff, Kidball, Juicy Music, Nervous Records, Fine Tune, Patcher Recorders, Ministry of Sound en Subliminal Records. Om er maar een paar te noemen. In 2006 heeft hij zijn eigen label gestart, Avenue Recordings. En dat heeft al zoveel tracks eh, uitgebracht en zoveel successen. Dus dat gaat ontzettend goed. In 2008 kwam zijn track Much Better uit. En dat werd zo'n eh, massive hit. Over de hele wereld. Hij is gedraaid door honderden radiostations. En gesupport bij de grootste namen uit de DJ-scene. Ja, en daarna bleven de hits maar komen. Ik noem een paar singles. The Indian Express, Mr. Boom, Tuva Fair, Lockdown, Big Spender, La Cosa Nostra, La Noche, The Shant, Wizard. En nog vele, vele andere. Ja, hij heeft ook zijn eigen podcast. Die verschijnt elke, elke maand. Ik zou zeggen, ga eens een keertje naar zijn Soundcloud. Mario Ochoa. Hierbij zie je het. Het komende uur in de mix. God likes to watch. It's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private, cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all kinds. Look, but don't touch. Touch. But don't taste. Taste. Don't swallow. <laughs> and while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that never. Better to reign in hell than serve in heaven. Is that it? rejected him in spite of all his imperfections. I'm a fan of man. Gadget. That's my skater right there. We doing our thing. We up in here doing our motherfucking thing. And I like to thank DetroitCityMoonshot.com on these motherfuckers. I'm a state of lectures in Vietnam, and I have studied the record. I can tell you, in 1980 rules of scholar Budgery by the humanities, absolute truth, and all lady one basically, the all the Americans to the It was a massive, massive record. That's all right. And when the, when het afgelopen uur. De beat van Mario Ochoa. En eh, natuurlijk, het eerste uur van Zie het. De nodige nieuwe hit. Afgewisseld met de heetste nieuwtjes. En natuurlijk de See It Party Guide. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij je. Met een hele nieuwe hit Nieuwtjes ik zou ook zorgen dat die partyguide ook weer helemaal strak wordt samengesteld. Infected Beats. En een verrassende mix natuurlijk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Ciao. show us infected beats. Hey. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de